Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Volkskrant en de correspondent van de krant in Rusland... worden door de Russische ambassade in Nederland beticht van liegen. De ambassade plaatst op Twitter twee artikelen naast elkaar. Eén van correspondent Tom Venning over een Russische politica... die je tegen Poetin opneemt. En één uit een Russische zakenkrant over dezelfde persoon. Vorige week beschuldigde de ambassade NRC van verspreiden van nepnieuws. In Groot-Brittannië werden op dezelfde manier de Telegraph en de Economist aangevallen. Mohammed VI, de koning van Marokko, heeft aangekondigd dat hij iets wil doen aan de ongelijkheid in zijn land. Een speciale commissie moet later dit jaar met voorstellen komen om de sociale ongelijkheid aan te pakken op het gebied van onderwijs, gezondheid en belastingen. De koning zei dat in een speech ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als vorst. Hij wil ook zijn regering herschikken. Vandaag werd bekend dat de koning ook bijna 4800 gevangenen gratie heeft verleend. Onder hen bevindt zich volgens de protestbeweging in de Rif bevinden zich volgens de protestbeweging in de RIF tientallen demonstranten die betrokken waren bij die protesten. Er zitten nog 50 mensen vast een Russische rechtbank heeft een verzoek om oppositieleider Navalny vervroegd vrij te laten afgewezen. Zijn advocaat had erom gevraagd omdat gif in zijn cel Navalny waarschijnlijk ziek heeft gemaakt. Vorige week kreeg hij 30 dagen cel voor het organiseren van een demonstratie die niet was toegestaan. Eergisteren werd hij naar het gevangenishospitaal gebracht met een opgezwollen gezicht en oogklachten. Gisteren was zijn toestand volgens het ziekenhuis weer bevredigend en moest hij terug naar zijn cel. Het weer, afwisselend zon en stapelwolk. Op een enkele plaats een bui, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen de 25 en de 29 graden. In de loop van de avond neemt de kans op regen en onweersbuien verder toe. Morgen maxima van 20 tot 23 graden. Enkele buien, lokaal met onweer. En van tijd tot tijd ook zon.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 Mm, ik haal haar op, want ze hoort erbij. Ik heb de wind mee en het is een goede dag. Een vrouw, een koor op straat zingt voor mij en lacht leun achterover en staar naar de lucht Sluit mijn ogen, wil gewoonweg niet meer terug Aan het einde van de straat staat een huis aan zee Oranje bloesemblaadjes waaien met me mee Twintig kindjes en een vrouw gemaakt voor mij onbekende wegen Vreemde gezichten, ik kom geen bekenden tegen Alles gewonnen, want mijn kaarten waren goed En dan verliezen, God heeft een harde linkse hoek ik graaf schatten op uit sneeuw en zand Oeh, en vele vrouwen roven mijn verstand En dan, op een dag haalt het geluk me in mm. Mijn zakken puilen uit, zoveel goud zit erin nodig oude vrienden en familie uit. Ze huilen van geluk en ze lachen luid. We barbecuen, mama kookt, we zuipen schnaps. Het is een week lang feest, dag en nacht.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 Girl, there ain't no but you know there is me. Strike the band one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no but you know there is me. you can't spell awesome without me.